Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vandaag P-Day in Groot-Brittannië. De dag dat eindelijk het onderzoek naar Partygate naar buiten komt. Tijdens corona waren er lockdownfeestjes thuis bij Boris Johnson. Hij was toen de Britse premier. De onderzoekers verzamelden dik een jaar lang bewijs, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het is een stevig rapport. Er wordt dus echt duidelijk gezegd, hij heeft eh, gelogen. Ja, Johnson zegt, dit is, eh, dit is een, een, een, een, aanval op hem als persoon. Een vergelding voor Brexit, zo noemt hij het ook. Dus ja, de vraag is inderdaad nu van, ja, komt er nu een einde aan deze... Ja, toch wel echt getalenteerde grote naam in het Verenigd Koninkrijk. Die, een einde die hij echt wel behoorlijk aan zichzelf te danken heeft. Het rapport zou eigenlijk eergisteren al worden gepresenteerd, maar dat is dus nu pas gebeurd. De politie in Brabant zoekt naar een jongetje van zes dat sinds gisteravond spoorloos is. Een recreatieplaats in de buurt van Os wordt volledig uitgekampt. Misschien is de jongen tijdens het spelen het water ingelopen. Vannacht werd er ook al naar hem gezocht. Wielrenner Robert Geesink gaat eind volgend jaar met pensioen. Hij heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met een een jaar verlengd en daarna stopt hij ermee. De wielerploeg noemt hem een icoon waar ze zuinig op zijn. Gesink won ooit een etappe in de Vuelta en eindigde vierde in de Tour. Misschien heb je het ook weer gemerkt op de weg of in de trein vandaag. Je bent niet de enige. Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen om te reizen, vooral in de spits. En het is alleen maar drukker geworden. We hebben een aantal bedrijven en organisaties onderzocht. En ze hebben ook wel een idee hoe dat komt. De belangrijkste reden is waarom je eh, reist eh, eh, op die dinsdag en donderdag en in die spits... is omdat de baas het wil. Dus de baas die vraagt, ik wil graag dat je op deze dagen naar kantoor komt. Tweede is omdat er standaard overleggen gepland staan of omdat collega's er zijn. Dat zie je met name op die dinsdag en donderdag. En derde is, ja, ik ben het gewend. Het is nu zelfs drukker dan voor de coronaperiode op dinsdag en donderdag.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 De Britse oud-premier Johnson heeft het lagerhuis opzettelijk misleid. Hij maakte zich schuldig aan ernstige minachting van het parlement. Dat staat in het eindrapport over de feestjes die Johnson gaf tijdens de strenge coronalockdowns. Het hoofd van het VN-atoomagentschap IAEA e bezoekt de kerncentrale Zaporizhia in bezet gebied in Oekraïne.